Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie in België onderzoekt of de aanslag op twee politieagenten gisteravond een terroristische daad was. In Brussel werden twee agenten neergestoken. Een van hen, een man van 20, overleed. Hij zou met een mes in zijn hals zijn gestoken. De andere agent ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens Belgische media riep de dader Allahu Akbar. De politie heeft hem neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De man was illegaal in België. Hij zou eerder op de dag al op een politiebureau hebben aangekondigd dat hij agenten ging vermoorden. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. De Canadese filmregisseur Paul Higgins. Haggis is door een jury in New York veroordeeld tot een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar. Die moet hij betalen aan een vrouw die hij in 2013 na een filmpremière in New York heeft verkracht. Haggis won in 2005 een Oscar voor zijn film Crash. De afgelopen jaren beschuldigden vier vrouwen hem van seksueel wangedrag. Maar er was er maar één die een rechtszaak aanspande. Een civiele zaak waarin geen celstraf kan worden opgelegd. De 69 jarige Haggis ontkent dat er sprake was van verkrachting. Volgens hem was er wederzijdse instemming. Schrijfster Anjet Daanje heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen... voor haar roman Het Lied van Ooievaar en Dromedaris. Ze ontvangt een bedrag van 50.000 euro. De Boekenbon Literatuurprijs heette vroeger de ACO Literatuurprijs... en is een van de belangrijkste onderscheidingen in de Nederlandse literatuur. Het boek is een verzameling van elf verhalen in verschillende genres... geïnspireerd op de Britse schrijfster Emily Bronte en haar roman Wuthering Heights... De 57-jarige Anjet Daanje is opgeleid als wiskundige... en schrijft al tientallen jaren romans... maar brak pas in 2019 door met haar roman De Herinnerde Soldaat.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 You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory.